Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse geheime dienst heeft presidentskandidaat Trump geadviseerd... om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden. Dat schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. Volgens de Washington Post is het campagneteam nu op zoek naar grote overdekte locaties. Op haar eerste campagnebijeenkomst heeft Kamala Harris zich afgezet tegen de republikeinse presidentskandidaat Trump. Ze vertelde dat ze in haar werk als openbaar aanklager allerlei misdadigers en bedriegers heeft aangepakt. Dus ik ken het type Donald Trump, zei ze. Ook viel Harris de Republikeinen hard aan op het recht op abortus. Een politieinfiltrant heeft de directie van een havenbedrijf in Vlissingen omgekocht om drugs te kunnen invoeren, meldt Nieuwsuur. Het gebeurde om verdenkingen tegen het bedrijf hard te kunnen maken. De infiltrant slaagde erin 100 kilo cocaïne in te voeren. De drie directeuren zitten vast. De advocaat van een van hen zegt dat de politie zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan uitlokking. De asielopvang heeft vorig jaar 2,7 miljard euro gekost, staat in het jaarverslag van het COA. Dat is ruim een miljard meer dan het jaar daarvoor. Toen kostte de asielopvang 1,6 miljard euro. De stijging komt vooral doordat er veel noodopvanglocaties nodig zijn. Die zijn per bewoner ruim twee keer zo duur als de reguliere opvang.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 playing house in can't feel anything that your heart don't want to feel feel like what you've given to me. 就。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 Taiwan maakt zich op voor de orkaan Gemi die daar later vandaag aan land komt. Eerder veroorzaakte de orkaan veel wateroverlast op de Filipijnen. Daar vielen zeker acht doden. Het weer. In het zuidoosten kan eerst nog wat regen vallen. Verder is het droog met op steeds meer plekken zon. En het wordt 18 tot 23 graden. whisper something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Are you listening? Please listen to me.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 my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 Let's make this a night we won't forget you are in my life now. Let me feel you, baby. All over, all over, all over. 106.9 ZFN like a song that I just ain't grooving. Oh, the harder we try, the more it seems that it's just not